Dat blijkt uit een analyse in opdracht van RTL Nieuws van 40 onderzoeken naar gemeentelijk subsidiebeleid. 9 van de 10 gemeenten controleren niet of een subsidie aan bijvoorbeeld een culturele instelling of jongerenproject doeltreffend is geweest. Ook stellen ambtenaren vaak vooraf geen duidelijke eisen aan de ontvangers. De onderzoekers noemen het een ernstig probleem, omdat het gaat om publiek geld. Ambtenaren laten zich volgens hen bij het toekennen van subsidies te vaak leiden door persoonlijke voorkeuren. De Franse oud-premier Dominique de Villepin heeft een politieke partij opgericht... waarmee hij over twee jaar waarschijnlijk aan de verkiezingen zal deelnemen. Met zijn partij Republiek Solidaire wil Villepin een alternatief bieden aan de rechtse kiezer. Hij werpt zichzelf op als verdediger van het algemeen belang... tegenover president Sarkozy, die volgens Villepin verdeling zaait onder de Fransen. De twee zijn al lange rivalen. Tussen 2004 en 2006 streden ze om de opvolging van Jacques Chirac als leider van de rechtse UMP. En dit jaar werd Villepin eh, vrijgesproken in de zaak Clearstream, waarin hij werd beschuldigd van betrokkenheid bij een lastercampagne tegen Sarkozy. Zo'n kwart miljoen mensen hebben de luchtmachtdagen bezocht. Gisteren stond de teller op 100.000 en vandaag kwamen 150.000 belangstellenden naar de vliegshows op Rijen. De bezoekers konden afgelopen dag op het militaire vliegveld bovendien op twee grote schermen de WK-wedstrijd van Oranje volgen. De shows op Rijen waren ook live via internet te zien. Om de 100ste verjaardag van het vliegveld te vieren was er ook een Blériot te zien. Het toestel is genoemd naar Louis Blériot, de Franse luchtvaartpionier... die als eerste met een vliegtuig over het kanaal vloog.